Renate Kok met het NOS Journaal. In Duitsland wordt de lockdown verlengd tot 18 april. Voor Pasen wordt geen uitzondering gemaakt. Tussen 1 en 5 april worden de meeste winkels gesloten... en een eerder plan om met Pasen meer bezoekers toe te staan is van tafel. Het is het resultaat van een urenlang overleg... tussen bondskanselier Merkel en de 16 deelstaten. De autoriteiten hopen daarmee de derde coronagolf in Duitsland tegen te gaan. Tijdens een persconferentie drukte Merkel de Duitsers op het hart... om vooral thuis te blijven tijdens Pasen het land zit al sinds halverwege december in lockdown. De uitstoot van CO2 in Nederland moet veel verder omlaag. Dat zei Ed Nijpels in Nieuwsuur. Nijpels is voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. In plaats van 49% CO2-reductie in 2030... zou dat volgens hem 55% moeten worden. Nijpels pleit er daarom voor om al tijdens de kabinetsformatie besluiten te nemen over aanvullende maatregelen, zoals rekeningrijden en een hogere belasting op gas. In Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado... zijn bij een schietpartij bij een supermarkt tien doden gevallen. Ook een politieagent kwam om het leven, melden de autoriteiten. Er is een verdachte aangehouden die nu door de politie wordt verhoord. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Op beelden van lokale media is te zien hoe de politie een geboeide man afvoerde. Onduidelijk is wat er precies is voorgevallen. Een ooggetuige zei tegen persbureau AP dat hij schoten hoorde... en drie mensen op de grond in de supermarkt zag liggen. Vandaag moet duidelijk eh, worden of het reisadvies voor Curaçao wordt aangepast. Op het eiland geldt vanaf woensdag een lockdown... omdat het aantal coronabesmettingen er snel toeneemt. Nu geldt nog voor Curaçao code oranje. Het advies om er alleen naartoe te gaan als het echt noodzakelijk is.